Goedemorgen, ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Een landelijk vuurwerkverbod komt steeds dichterbij. De roep vanuit de politiek om een verbod is er al wel langer... maar nu helemaal door de grote hoeveelheid vuurwerkslachtoffers afgelopen jaarwisseling. De VVD kan in zijn eentje de doorslag geven voor een meerderheid... vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. We horen geluiden eh, uit de fractie eh, die zeggen dat het 50-50 ligt. De VVD heeft in de achterban ook veel bestuurders, eh, burgemeesters... die elk jaar met vuurwerkslachtoffers te maken hebben. En het wordt voor hen ook steeds lastiger uit te leggen... dat je ja, wel achter de politie staat maar dat die politie, mensen met de jaarwisseling elk jaar weer bestookt worden met vuurwerk. Het is even de vraag of er vandaag meer duidelijkheid komt. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de vuurwerkslachtoffers... en half februari over het vuurwerkverbod. Het westen van Frankrijk heeft last van zware regenbuien. Op sommige plekken geldt code rood. De afgelopen dagen trokken er meerdere stormen over het gebied... en die veroorzaken hevige overstromingen. In één Franse stad waren het de zwaarste in 40 jaar tijd. Tot in ieder geval morgen blijft het regenen in het westen van Frankrijk. Het Drents Museum gaat vrijdag weer open. Afgelopen weekend werden er vier gouden topstukken uit Roemenië gestolen. Er is nog wat tijd nodig voor het politieonderzoek... en de voorbereiding voor een nieuwe tentoonstelling... maar vrijdag kunnen de deuren weer open. De politie heeft inmiddels meer dan 100 tips gekregen over de kunstroof. De populairste kattennamen zijn weer bekend. Een huisdierenverzekeraar heeft uitgezocht dat mensen hun poes of kat het vaakst Simba noemen. Luna en Nala staan op plek 2 en 3. Maar de verzekeraar ziet ook wat meer opvallende namen voorbij komen. Hello Kitty, natuurlijk een hele bekende uh, kattekende figuuranimatie zien we daarin terug. Eh, maar ook meer koosnaampjes zoals uh, Ratatouille zien we terug. Of Habiba, Fatou zien we daarin terugkomen. Dus daarin zijn mensen ook echt wel creatief. De populairste hondennamen zijn trouwens Luna, Teddy en Olly. Het weer, alleen in het noordoosten schijnt vanochtend nog even de zon. Daarna gaat het bergafwaarts. Het wordt bewolkt en het gaat regenen.